Van der Linde met het NOS-journaal. Een Britse luchtmachtbasis op Cyprus is getroffen door een vermoedelijke droneaanval. Dat zegt het ministerie van Defensie tegen Britse media. Personeel op de basis is in actie gekomen, zegt het ministerie. Volgens de BBC zijn er geen berichten van gewonden of slachtoffers. De vermoedelijke aanval komt enkele uren nadat premier Starmer bekendmaakte dat de Amerikanen Britse basis mogen gebruiken in de oorlog met Iran. Het Verenigd Koninkrijk zegt zelf niet deel te willen nemen aan aanvallen op Iran. Israël heeft inwoners van bijna 50 plaatsen uit het oosten en zuiden van Libanon opgeroepen te evacueren. Het Israëlische leger voert luchtaanvallen uit, naar eigen zeggen op Hezbollah-doelwitten in Libanon. Eerder vannacht vuurde de Hezbollah-militie raketten af op Israël, die grotendeels in open gebied neerkwamen. Het ging om een vergelding voor de Israëlische aanvallen op Iran, de bondgenoot van Hezbollah. De Amerikaanse president Trump zegt in een video dat Israël en de VS honderden doelen hebben bestookt in Iran. Daarbij zouden faciliteiten van de revolutionaire garde, luchtafweersystemen en negen schepen van de marine het doelwit zijn geweest. Trump zei opnieuw dat hij openstaat voor gesprekken met de nieuwe Iraanse leiders. Volgens Trump wil Iran ook praten. De minister van Buitenlandse Zaken van Oman meent ook dat er diplomatieke openingen zijn. Oman bemiddelde de afgelopen tijd bij de indirecte gesprekken tussen de VS en Iran. Atlete Nadine Visser heeft haar negende nationale indoortitel behaald op de 60 meter horde. Met een toptijd van 7,78 was ze de snelste in Apeldoorn. Ook staat ze op de gedeelde tweede plek op de wereldranglijst. Maaike Chin Alim eindigde als tweede, Mira Groot werd derde. Bij de mannen ging de titel op de 60 meter horde naar Job Geerts, zijn vierde op rij.